wordt meegerekend, komt dat neer op 4,8 procent, blijkt uit een rondgang van de NOS. In het onderzoek is uitgegaan van een hotelrestaurant als voorbeeld. Koninklijke Horeca Nederland noemt de stijging dramatisch. MKB Nederland maakt zich zorgen over de forse stijgingen van de reclame en van de toeristenbelasting. Het weer nog vanuit het zuidwesten bewolkt en regenachtig. Vanmiddag en vanavond regent het in het hele land bij maxima rond 7 graden. Morgen vooral ochtends regen. In de middag wordt het iets droger en het wordt dan een graad of 10.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 Het is vandaag precies een jaar geleden dat Haiti werd getroffen door een verwoestende aardbeving. Gisteren werd bekend dat er van de 111 miljoen euro die via Giro 555 binnenkwam, pas 42 miljoen euro is uitgegeven. Over de noodhulp aan Haiti is in de eerste maanden na de aardbeving zijn organisaties overigens wel tevreden. Asielzoekers die herhaald beroep aantekenen tegen de afwijzing van hun asielaanvraag... mogen dat niet meer in Nederland afwachten. Dat heeft minister Leers besloten. Hij wil zo voorkomen dat asielzoekers voortdurend in beroep gaan... om hun verblijf in Nederland te rekken. De eerste keer dat een asielzoeker tegen een afwijzing in beroep gaat... mag de uitslag nog wel in Nederland worden afgewacht. Als het beroep wordt afgewezen, omdat er geen nieuwe feiten of omstandigheden zijn... kan er wel opnieuw beroep worden aangetekend. Maar de asielzoeker kan dan, voordat er een uitspraak is, worden uitgezet. Het afgelopen jaar hebben 130.000 mensen de aankoop of verbouwing van hun woning gefinancierd met een nationale hypotheekgarantie. Dat is 34% meer dan in 2009. Volgens de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen hebben mensen steeds meer behoefte aan zekerheid. De stichting verhoogde halverwege 2009 de Nederlandse hypotheekgarantie van 265.000 euro naar 350.000. De maatregel werd ingevoerd om de woningmarkt te stimuleren. Mensen die een hypotheek